De nieuwe Vlaamse Alliantie, die streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen, boekte enorme winsten en gaat waarschijnlijk van 8 naar 31 zetels. De Waalse Partij Socialist is daar fel op tegen. Die partij haalt in Wallonië meer dan 35 procent en wordt met haar Vlaamse zusterpartij de grootste combinatie in de Belgische Tweede Kamer. De Vlaamse en Waalse winnaars willen met elkaar samenwerken. Het Colombiaanse leger heeft twee politieofficieren bevrijd... die twaalf jaar geleden waren ontvoerd door de FARC. Ze behoorden tot de langstzittende gijzelaars van de linkse rebellenbeweging. President Uribe zei dat de twee zijn bevrijd bij een operatie van het leger... in het oerwoud op enkele honderden kilometers ten zuidoosten van de hoofdstad Bogota. De marxistische rebellen van de FARC begonnen in de jaren 60 met hun strijd voor een socialistische staat in Colombia. Om die strijd te financieren houden de leden zich ook bezig met ontvoering, afpersing en drugshandel. Het bekendste ontvoeringsslachtoffer van de FARC is Ingrid Betancourt. Ze werd in 2002 ontvoerd toen ze kandidaat was voor het presidentschap. In 2008 werd ze bevrijd. Israël wil dat twee buitenlandse waarnemers het Israëlische onderzoek naar de actie tegen het scheepskonvooi voor Gaza gaan volgen. Het onderzoek zal worden geleid door een Israëlische rechter en de waarnemers moeten uit Canada en Ierland komen. Bij de Israëlische actie eind vorige maand werden negen activisten doodgeschoten. Wielrenner Laurens ten Dam doet niet mee aan de Tour de France. Hij kwam gistermiddag tijdens een afdaling in de Ronde van Zwitserland zwaar ten val... en brak twee rugwervels en zijn linkerpols. De Rabo-renner liep ook een hersenschudding op. Wie ten Dam vervangt in de Tour de France is nog onduidelijk.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 That's <laughs> right. Ladies, let's make love on the dance floor. Yo! I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. to the type who suit me. Got me stunned by her natural beauty. Give tight so she can't refuse me musical skills, so she start pursuing me.